Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Door met het onderzoek. Suriname staat bekend als doorvoerland van cocaïne... omdat het land een grens heeft die onmogelijk te bewaken is. In IJsland zijn zo'n 600 snelle computers gestolen... die gebruikt worden om bitcoins en andere virtuele munten mee te delven. In totaal werd de laatste maanden vier keer ingebroken... bij verschillende datacentra. Voor de diefstallen zijn elf mensen gearresteerd, onder wie een beveiliger. De computers zijn spoorloos. De slachtoffers en nabestaanden van de schietpartij in Las Vegas krijgen tot 275.000 dollar uit een crowdfundingactie. De laatste maanden is meer dan 30 miljoen dollar opgehaald. Dat geld wordt verdeeld over meer dan 500 mensen. Mensen die een permanente hersenbeschadiging of verlamming opliepen... en de nabestaanden van de 58 doden krijgen de hoogste vergoedingen. In oktober opende een man vanuit een hotel het vuur op concertgangers buiten. De schutter heeft zelfmoord gepleegd. En in Den Haag, Bratislava, Praag en andere steden is de afgelopen avond de Slovaakse journalist herdacht die zondag werd doodgeschoten. Bij de Slovaakse ambassade in Den Haag waren zo'n 80 mensen aanwezig. Vooral jongeren uit Slowakije die in Nederland werken of studeren. De 27-jarige journalist werd samen met zijn vriendin gedood. Hij stond op het punt een artikel te publiceren over fraude met Europese subsidies door de Slovaakse en de Italiaanse maffia. Het weer, de sneeuw trekt richting het noorden en blijft de komende uren boven het midden van het land hangen.